Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Rotterdamse onderhandelt met banken over een lening van ruim een miljard euro... omdat de bezittingen van de corporatie door de lage rente minder waard zijn. Vestia is met 89.000 woningen de grootste corporatie van Nederland. In de reactie zegt Vestia dat er geen liquiditeitsproblemen zijn... en dat huurders niet zullen merken van de situatie. Minister Verhagen legt alle activiteiten die te maken hebben met de vergunning voor een tweede kerncentrale in Borselen voorlopig stil schrijft hij aan de Tweede Kamer. De energiebedrijven Delta en RWE lieten vorige week weten dat hun plannen voor de kerncentrale zeker twee tot drie jaar in de ijskast gaan. Vragen gaat nu met de energiebedrijven overleggen welke stappen ze nog wel willen nemen. GroenLinks is blij met de stap van Verhagen. Volgens die partij komt er nu 40 miljoen euro vrij. Die zou moeten worden besteed aan windmolenparken op zee. De stroomstoring en storing in delen van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen is voorbij. De elektriciteit wordt in fasen weer ingeschakeld. De storing ontstond rond half drie. Sommige trams en metro's konden niet rijden en treinen liepen vertraging op. Zo'n 50.000 klanten waren getroffen door de storing. Ook vorige week was er een grote storing in Rotterdam. In Noorwegen zijn drie mannen veroordeeld die wraak wilden nemen voor het afdrukken van Mohammed-cartoons. Ze wilden eerst een aanslag plegen op de Deense krant Jyllands-Posten, die de cartoons in 2006 afdrukte. Later kwamen ze daarvan terug en wilden ze een van de tekenaars van de cartoons vermoorden, bleek uit rechercheonderzoek. De hoofdverdachte kreeg zeven jaar cel en mededader vijf jaar. De derde verdachte moet voor vier maanden de cel in. Het weer, vanavond af en toe wat motsneeuw, vannacht droog en overal lichte tot matige vorst. Morgen bijna overal veel zon, middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit, was... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 35 files, bij elkaar 150 kilometer. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij de afrit Puntschoten, 4 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 4. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 8 dan de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 4.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 Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. gekend, maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot ik mijn kop, maar het echt gezien? Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek.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 stone Maybe I'll be whole again one day Lay me down Lay me down Maybe I'll be whole again Lay me down somewhere between heaven and hell My soul knows where it's been I want to feel my spirit lifted up And catch my breath like sand from a stone.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 Ik dans de rumba papa als een man uit roep. Ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan doen. Ik voel me echt een cowboy, de hel van de Ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan doen.